Katrien Straatman met het NOS Journaal. De prijzen voor goederen en dienstingen energie zijn in vijf jaar tijd niet zo hard gestegen als afgelopen maand. Het CBS meldt dat de consumentenprijzen in juli met 2,1% stegen, vergeleken met 1,7% de maand ervoor. Vooral de huren gingen vorige maand flink omhoog. De consumentenprijzen zijn een belangrijke indicatie voor de inflatie. De Europese Centrale Bank probeert die al jaren omhoog te krijgen. Op het Indonesische eiland Lombok is na de grote aardbeving van zondag weinig hoop meer op overlevenden. Militairen hebben nog wel een man levend onder het puin van een ingestorte moskee gehaald. Verwachting is dat veel moskeebezoekers om het leven zijn gekomen. Reddingswerkers hebben nog niet alle getroffen gebieden weten te bereiken. Het dodentaal staat nu op 98. De Indonesische autoriteiten verwachten dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen als de reddingswerkers aan het werk gaan in het noorden van het eiland. De grote brand bij het coatingbedrijf in Venlo is onder controle. De brand brak vannacht rond half drie uit. De vlammen bereikten ook zuurbaden waarmee het bedrijf materialen schoonmaakt. In de directe omgeving is een lichte hoeveelheid zwaveldioxide gemeten. Mensen wordt geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Omdat het pand in Venlo grenst aan de Maas is uit voorzorg het scheepvaartverkeer daar stilgelegd. Wetenschappers waarschuwen voor een hittetijd die zal aanbreken als de aarde door klimaatverandering nog 2 graden warmer wordt. Daarna kan menselijk ingrijpen volgens de onderzoekers niets meer veranderen aan de opwarming en zal het nog warmer worden. Dat kan weer leiden tot smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel, waardoor delen van de wereld onbewoonbaar zouden worden.